bij het Stade de France. Bij dat voetbalstadion begon de reeks aanslagen... toen drie zelfmoordterroristen zich opbliezen. De laatste plaquette onthult Hollande bij concertzaal Bataclan. Daar schoten terroristen 90 mensen dood. De zaal ging gisteren officieel weer open met een concert van Sting. In Frankrijk geldt nog altijd de noodtoestand. Premier Valls zegt tegen de BBC dat die opnieuw moet worden verlengd... met het oog op een veilig verloop van de presidentsverkiezingen... volgend jaar april en mei. Justitie in Zuid-Korea gaat onderzoek doen naar de rol van president Park in het corruptieschandaal rond een vriendin. Park wordt deze week ondervraagd. De vriendin zou zich hebben bemoeid met de aanstelling van ministers, geheime stukken hebben ingezien en toespraken hebben herschreven. Ook zou ze haar vriendschap met Park hebben misbruikt om geld te vragen aan bedrijven. De vriendin werd vorige week gearresteerd. Gisteren demonstreerden in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul 200.000 mensen tegen Park. Ze willen dat zij aftreedt twee jaar voor haar termijn afloopt. Aankomend president Donald Trump wil binnen een jaar af van het klimaatakkoord van Parijs. Persbureau Reuters heeft dat gehoord van iemand uit Trumps team dat werkt aan de machtsoverdracht. Het akkoord werd bijna een jaar geleden gesloten. Er staat in dat een land eronderuit kan in een procedure die vier jaar in beslag neemt. Trump denkt dat het veel sneller kan door de VS terug te trekken uit het klimaatakkoord van 1992.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 in een prachtig stuk The Way We Were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again. simple then? Or has time rewritten every line?